Minister Hille van Defensie zei dat in het tv-programma Buitenhof. De excuses waren volgens hem overigens geen voorwaarde voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Een linkshelikopter van de marine vloog eind vorige maand zonder toestemming het Libische luchtruim binnen om twee mensen te evacueren. De Nederlandse bemanning viel na de, de landing in handen van troepen van Gaddafi. Van de 50 Nederlanders van wie zeker is dat ze in het rampgebied in Japan zitten, hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn allemaal ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders op de lijst is nog steeds niets vernomen. Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. Frankrijk gaat verder. Parijs roept de Fransen op om helemaal niet naar Japan te gaan. De Fransen die er zijn kunnen volgens de regering beter weggaan uit de streek rond Tokio. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de kans op nieuwe aardbevingen groot. En verder maakt Frankrijk zich zorgen over de problemen met de Japanse kernreactoren. Schaatser Jan Smekers heeft op de WK-afstanden op de 500 meter een bronzen medaille gewonnen. Hij reed in Insel met 34 66 honderdste een persoonlijk record. De Koreaan Kyuyuk Lee won de wereldtitel in 34 32 honderdste. Bij de vrouwen won de Duitse favoriet Jenny Wolf het goud op de sprint. Annette Gerritsen stond na de eerste serie op de tweede plaats, maar slaagt daar niet in een medaille te veroveren. Ze werd vierde. Margot Boer eindigt op de zevende plaats. In de Eredivisie voetbal heeft de Graafschap zijn thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Poupon in de tiende minuut. Het was voor ADO de tweede nederlaag op rij in een uitwedstrijd. Zwaar, het weer zwaar bewolkt en af en toe lichte regen. Het is 10 graden op de Wadden tot 14 in Limburg. Ook vannacht en vanavond bewolkt en af en toe regen. Morgen in de loop van de dag in het zuiden opklaringen.